Mautschreurs met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stationarissen dat meer dan twintig kerkgangers zijn gedood. Er zijn zeker 15 gewonden. De schietpartij was bij een baptistenkerk in Sutherland Springs. Op dat moment was er een kerkdienst bezig. De schutter is dood. Het is onduidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd... of dat de politie de dader heeft gedood. President Trump heeft via Twitter zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers. De Amerikaanse minister Wilbur Ross doet zaken met vertrouwelingen van de Russische president Poetin. Komt naar voren uit de Paradise Papers, waarin nieuwe onthullingen staan over belastingparadijzen. Het zijn meer dan 13 miljoen bestanden die zijn gelekt naar de Süddeutsche Zeitung. Ross doet zaken met het Russische bedrijf Sibor. Een van de eigenaren van het bedrijf is Poetins schoonzoon. Een andere eigenaar is een Russische miljardair... die na de Russische inval op de Krim op de Amerikaanse sanctielijst is gezet. Als minister van Handel is Ross verantwoordelijk voor de handelsbetrekkingen met Rusland en betrokken bij de uitvoering van sancties. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft kritiek op het arrestatiebevel tegen de afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont. Tegen VTM Nieuws zei hij dat Madrid te ver is gegaan. Hij zet vraagtekens bij het gevangen nemen van regeringsleden. Puigdemont en vier ministers gaven zichzelf vanochtend aan bij de Belgische politie. Het Openbaar Ministerie vervolgt een man uit Dordrecht voor het ernstig bedreigen van personeel van chemiebedrijf Gemoers. De man is boos omdat Gemoers de mogelijk kankerverwekkende stof Gen-X in de Merwede heeft geloosd. Omwonenden zouden zo via drinkwater jarenlang zijn blootgesteld aan de stof. In verband met de bedreigingen is de beveiliging rond de fabriek aangescherpt. Het weer, vooral aan de kust vallen er nog buien. Vannacht daalt de temperatuur tot rond 2 graden. Met aan de grond mogelijk lichte vorst. Morgen zonnige periode en slechts lokaal nog een bui.